Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Biesveld op 501. Ja, ja, daar zijn we weer. We hebben van t tot 3 afgelegd. En we zijn begonnen met het traject van 3 tot 4. Eh, welkom terug en voor de luisteraars die net hebben ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is het tweede uur van eh, Radio 501 de Donderdag. U luistert naar Donderslag. Eh, straks heb ik nog voor jullie de donderdisc, de platenkeuze van Rob Wat gaan we eten? En voor de laatste keer, voorlopig de laatste keer, de polplaat. En die hoor je vlak voor bier. De tweede uur ben ik begonnen met Status Quo, Rocking All Over The World. En straks als derde plaat hoor je de donderdisc van vandaag. Maar we kunnen de tweede plaat niet overslaan. En dat is Change en die is van de Sugar Babes. alleen Daverende Donderdag. De donderdisc is vandaag It Won't Belong van Ricky Kolen. I'll be back, baby, baby, by and by. That's why I waited so doggone long, yeah. Can't you see how happy I am because of me? things are shaking, yeah. Mr. Engineer, don't you keep me waiting. He's telling you hurry. erg bekend geworden door de uitvoering van de Robert Cray Band. Dit is de uitvoering van Lil Ed Williams en Willie Kent. Mooi nummer. Ik eh, vind dat ik Nederlands of Vlaamstalig vandaag niet mag overslaan. En dat doe ik dan ook niet. Eh, ik heb hier eh, Jagobond en het nummer heet Ik pak haar vast van het album Als ik u was uit 2010. heel graag. Ze dus knipt voor niks in haar. Ze heeft een kast van een huis. Maar ze zit alleen in die jacuzzi. En niemand Als ik wil, kan ik een heel lieve man zijn. Ik pak haar vast. Kom bij mij. Ik mis haar lang. Kom bij mij. Kom bij mij. de jaren 60, Q65 uit Den Haag en. love you when I know that I can. And I will love you when you know what I am. Q65 uit Den Haag. Andere hits van de Q waren The Life I Live en You're the Victor. Uit de jaren 60 was de Q een eindeband. Zo noemden wij dat. Die band was het einde, dus het was een eindeband. Eh, Robert Cray, ik noemde hem al. Samen met Albert Collins, zij spelen T-Bone Shuffle. If you don't let your hair Don't Shuffle is voorbij en we zitten vlak voor half bier. Dat houdt in dat we zo de fabuleuze platenkeuze van Rob Ricard gaan doen. Maar we hebben nog tijd voor de Coming Don't Leave Me This Way. bellen met Rob Ricard. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! de hemel! De wekelijkse platenkeuze van Rob Ricard. Het is eh, bijna half bier in eh, donderslag van deze dag. De donderdag, de daverende donderdag. En natuurlijk eh, hebben we dan uh, Rob Ricard aan de telefoon voor zijn fabuleuze platenkeuze van vandaag. Nou, hij had al een tipje van de sluier. Eh, Rob, wat gaat het allemaal worden? Hallo? Ja. Ja, ik ben er klaar mee. Oh, je bent er klaar mee? Ja. Oh, kunnen we hem draaien dan? Ja. <laughs> je had een tipje van de sluier gegeven. ik bedoel, en... ik ben er klaar voor. Oh, oké. Nou, daar waren we niet helemaal uit. Wat eh, ik heb hier met het hele team eventjes... Nou, het hele team. Eh, de helft van het team. De andere helft staat in de keuken even glazen. Ja, in de keuken van Studio 11. Ja. Het is toch een radiozender dit? Ja, ja, ja, ja. Maar ik heb een, een, keuken? Ik heb een redactieteam. Ja, ik heb hier een keukentje. En dan maken ze koffie. En, eh, oh, en dan spullen ze de bierglazen om. Ah, Ja, ja. Oké, ik zeg niks meer. Ja, er staan even kopjes eh, om te spoelen van, eh, van de lunch nog van vanmiddag en de borden. En, eh, maar goed, dat komt allemaal goed. Ehm, ik zit hier met een paar mensen nog en die zitten mee te luisteren. En we hebben het er even over gehad van wat zou dat kunnen zijn. Nee, wie zou het kunnen zijn? Wie zou dat kunnen zijn? Nou, en? Ja. Hè? En? Nou ja. Wie is het? Nee, er waren dus verschillende meningen. Ehm, het was onder andere Caro Emerald. En ehm, eh, hoe heet die andere? Die hebben we al een keer gehad. Die was het dus niet. Nee, maar goed, die heeft ook haar debuut gemaakt daar. Ja, die was het niet. Die is eh, het niet. die, die, was het. Die was het, maar die is het niet. Ja, en eh, er was nog een waar, waar ze even niet op de naam konden komen. Oh. en die heeft een, een, een, muziek geleverd voor de Martini-reclame. Echt? Ja. Nee, Kijk, daar weet ik weer nou weer niks van. En ik weet niet meer uit mijn hoofd hoe ze heet. Dat moet ik eventjes navlooien. Oh jee. Maar eh, het eh, heette geloof ik eh, Beautiful Day, dit nummer. Nee, dan zal het ze wel niet geweest zijn, want deze doet het in het Nederlands. Oh, ze zingt in het Nederlands? Ze zingt in het Nederlands. Ook nog. Nou, ik, ik zou het niet weten. Nee. Ze is nog niet zo jong en niet zo oud. Ze is... nee, ze is, nee, ik weet wel, want het, ze is nog ja, 25 hè. Ja. Nou, ik heb, ze, ze, heet Eefje. Eefje? Ja. Eefje, ja. Eefje, Eefje de Visser. Eefje de Visser. Ja, die heb ik wel gezien toen met de Wereld Door. Ja, en toen heeft ze ook de grote prijs van Nederland gewonnen. Ja, klopt. Ja, ja. Nou, die is het. En die heeft nu heeft ze haar LP af. En eh, van die LP, de koek, ja. Heet die eh, De Koek? De Koek heet de LP. En eh, daar heb ik een nummer van uitgezocht. Oké, en uh, de Visser, hè? Um, Speelt hij met een complete band of begeleidt ze alleen zichzelf op, op die cd? Ik heb niet gekeken hoor. Nee, ja, nee, maar je hoorde toch? Op die cd? Ja. Ja, nee. wat bedoel je dan? Nou, een complete band. Drums, bas. Nee, er is wel geluid bij. Ja, ja. Dus, ja ze speelt niet alleen gitaar met, nee, met zang. Nee, achtergrondgeluid maar ik moet je zeggen, ik, want de, de, de, de, haar hè, ja. die is op 7 januari uitgekomen, dus die is net uit. Die is net uit, ja. En ik heb hem één keer beluisterd. Ja. En ik, ik, ehm, ik weet het nog niet hoor, of ik het wel leuk vind. Je weet niet of het wel leuk vindt? Nee, ik weet het nog niet. Maar ik denk, ik draai hem en dan mogen de luisteraars het zeggen. Ja. Want ik, eh, meestal draai ik muziek die ik zelf erg leuk oh, vind. Oh, dan moeten de luisteraars maar eventjes een e-mailtje sturen naar uh, eh, rogier.radio501.nl als ze daar iets over willen zeggen. Ik ben heel benieuwd. Dan doen we een soort top of flop of zo. Nou, nee, maar ik, ben <laughs> gewoon wel benieuwd. Ik, ben, ik zeg het eerlijk, ik ben er nog niet uit of ik het nou wel of niet leuk vind. Het is apart, het is een beetje jazzy. Ja. Maar het is ook een, het is een, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik noem het maar een beetje vertelzingen, weet je wel? Vertelzingen? Vertelzingen. Het is net of ze een, eh, het is niet echt, eh, nou ja, het is anders zingen. Het, is geen zuchtmeisje? Nee, dat helemaal niet, nee. Oh. Nou, dat heb je ook, hè? Dat, eh, die zo zuchtend zingen allemaal. Ja, zoals uh, Chamber King. Ja, bijvoorbeeld. Nee, nee, zo is het niet. Maar oh. het is ook geen Marie Trini. Nou ja, dan moeten we gaan luisteren. Ik zeg maar, ik zeg maar zet hem maar op, joh. Ja, eh, kondig jij hem weer eventjes aan zoals altijd en dan ga ik hem starten. Ik aan. Nee, ik bedoel hem, de plaat. Ja, maar het is een zij, hè? Ja, ja, dus- oké. Dus nou, oké. de winnares van de Grote Prijs van Nederland in 2009, overigens. En eh, vanaf haar eerste debuut eh, LP De Koek, net uit, uh, Eefje de Visser met het nummer Genoeg. Oké, bedankt, tot volgende week. Doei. Hoi. Dat was replica met de platenkeuze. En in mijn database kwam ik een apart nummer tegen van Telly Savalas. Hij komt van origine uit Griekenland. Hij is geboren in 1922 en is overleden in 1994. Hij was vooral bekend van de tv-serie Kojak. Uh, Oké, we gaan luisteren naar If en hij praat de song aan elkaar. Telly Savalas. If a picture... paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show. The you I've come to know. And if a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when, my love, for life is running dry. You come, you come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, well, I'd be with you tomorrow and today beside you all the way. If the world should stop revolving, spinning, spinning slowly down to die. I'd spend the end with you. And when the world was through, hmm, then one by one, the stars would all go out. Then you and I. Zingen kon hij waarschijnlijk niet, maar had wel een hele erg mooie stem. Telly Savalas. Ja, en je zegt Savalas en je schrijft ook Savalas, maar het klinkt heel erg snel als Zevalles. Maar dat bedoelen we dus niet. We gaan zo kijken wat we vandaag gaan eten, maar eerst nog Wilson Pickett met Musten Sally.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 <laughs> Donderslag! <laughs> vandaag maken we curryrijst met kipfilet en rozijnen. En dat is een gerecht voor vier personen. En dit recept is ingestuurd door Rosanna de Wit. Voor dit gerecht hebben we de volgende ingrediënten nodig. 300 gram witte rijst, 500 eh, gram kipfilet, 4 eh, eetlepels olie hebben we nodig en dan 450 gram spersiebonen. en die snij je heel fijn, dus in kleine stukjes. Twee uien heb je nodig en die eh, snij je in smalle pakjes. Eh, even kijken, wat hebben we nog meer nodig? Ehm, ja, twee eetlepels currypoeder, zie ik hier staan op het lijstje. Eén bekertje crème fraîche light van 150 ml en drie eetlepels rozijnen. We gaan dit bereiden als volgt. Eh, kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Bestrooi de kipfilet met peper en zout. Verhit eh, twee eetlepels olie in een koekpan en bak de kipfilet ongeveer in 12 minuten bruin en gaar. Kook de spersiebonen in weinig water met zout in ongeveer 6 minuten beetgaar. Verrit de resterende 2 eetlepels olie in een hapjespan en fruit de ui in 1 minuut. Voeg het currypoeder toe en bak nog een minuut. Schep er de rijst, de crème fraîche en de rozijnen door en verwarm nog 1 à 2 minuten. Breng dit allemaal op smaak met peper en zout. Schep de rijst op vier borden en leg er de kipfilet bij. Serveer met de sperziebonen. Heb je zelf ook een lekker recept? Stuur het dan op naar 501rvd.gmail.com Nog een keertje mijn e-mailadres 501rvd.gmail.com En wie weet zit jouw recept volgende week in de uitzending.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 Dit is Radio 501. Is Radio 501. toen ik jou zag. Toen ik jou zag, oh nee yeah, yeah, yeah. Zocht de bliksem bij mij in mijn ja, op die mooie dag. Als ik terug ben aan die eerste keer. de Daverende Donderdag op Radio 501. Solomon Burke met de dijk. Op deze cd staat één song dat door Solomon Burke is geschreven. Dat is Perfect Song. I wish there'd be a song that would stop the hunger and pain, stop the poverty and strain for once and all time. Cause if there'd be a song that would make the soldiers drop their guns, make the sun shine for once, hurt by violence and crime. I wish there'd be a song that would soothe the souls who suffer from the lives that just got tougher till the hate has gone astray. And if there was a song that could fertilize the desert, neutralize all hazard, I'd write one right away. Once I wrote it, we would sing it. But oh, it would be a perfect song with perfect verses, perfect choruses. But I'm afraid I might get it slightly wrong. there'd be a song that would perform God's miracles, make the lame stand up and walk, give sight back to the blind. And if there was a song that could bring love and peace on earth, tear down every crooked church, I'd write a dozen of that kind. Once I wrote it, we would sing it. but oh, it would be the perfect song, the perfect song. With perfect verses, perfect choruses. But I'm afraid I might get it slightly wrong. Yes, once I wrote it, we could sing it. And it would be the perfect song. Versus perfect chorus. But I'm afraid I'm gonna slide the wrong. We zijn bijna bij bieruur, zoals we dat hier in Studio 11 altijd zeggen. Het is tijd voor de polplaat. En dit is de allerlaatste polplaat, nou ja, voorlopig. Want als ik weer goede software heb voor de poll op mijn weblog, daar komt hij zeker terug. Het stemmen lukt helaas dus niet deze afgelopen week en daarom hebben we ervoor gekozen om de nummer 2 van vorige week te gaan draaien. Die plaat zat in de laatste poll in de herkansing. Het is jammer dat we voorlopig even moeten staken met de polplaat, maar ik verwacht dat we binnenkort weer terugkomen met de polplaat. Mijn redactieteam is daar druk mee bezig. Meer over de polplaat kun je vinden op mijn weblog rvd lognl we gaan de laatste popplaat draaien. De Everly Brothers, Till I Kiss You. Never felt like this until I you. How did I exist until I kissed you? kissed you. Uh-huh. My life's not the same now that I kissed you. Oh yeah. Mm, you got a will about you. Now I can't live without you. Never knew what I missed till I kissed you. Uh-huh. I kissed kissed ya. Oh yeah, you don't realize what you do to me, and I didn't realize what a kiss could be. I kissed Oh yeah, I kissed Uh-huh, Dit is Radio Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Donderslag! Yeah. Goeie bedankt. Rogier, bedankt. Yeah. Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja. Bieru mensen, we gaan ermee stoppen voor vandaag. Maar eh, nou niet meteen weglopen, want de Radio 5-lijn Daverende Donderdag die duurt nog tot middernacht. Deze donderslag is weer History. Mocht je dit programma nog een keer willen beluisteren of iemand die het gemist heeft... Eh, dat kan natuurlijk, want er moet natuurlijk overdag ook nog wel gewerkt worden, nietwaar? Maar goed, hiervoor hebben we de mogelijkheid om het programma terug te luisteren en of te downloaden. Kijk even op mijn weblog rvd501.web-log.nl. Daar zie je in de linkerkolom uitzending gemist staan. Klik erop en dan kom je vanzelf bij de website waarop de programma's eh, staan van Radio 501. Die je op dit moment kunt terugluisteren en of downloaden. Ga maar even kijken, het wijst zich vanzelf. Mijn weblog is rvd501.web-log.nl. Verder ben ik de hele week te bereiken via e-mail 501rvd.gmail.com of via rogier.radio501.nl. Ik ben op internet te vinden in Facebook, Hives en Twitter onder de naam RVD501. Alles over Radio 501 kun je vinden op de official homepage www.radio501.nl. Radio 501 eh, kun je ook vinden op Hives, Facebook en Twitter. En e-mail kun je sturen naar studio.radio501.nl. Dat waren de huishoudelijke mededelingen van mijn kant en dan ga ik nu weer even de dankpraat doen. Replica bedankt voor je fabuleuze platenkeuze van deze week. Mijn redactieteam hartelijk bedankt voor alle inspanningen. Het Radio 501 team ook bedankt. En natuurlijk de luisteraars bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik weer, dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. Ik sluit af met de wekelijkse Weekspreek. Wie een ouder verliest, verliest het verleden. Wie een kind verliest, verliest de toekomst. Tot de volgende week donderslag. Donderslag op donderdag. Helder hemel. Het was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. Nou, eh. En ook uniek, gaaf en nou, onvergetelijk.